Mensen kunnen in de problemen komen om bijvoorbeeld doordat ze betalingstermijnen missen als de post niet of te laat komt. PostNL erkent de problemen en vroeg eerder al een financiële steun van de overheid. Volgens de ombudsman blijft de overheid verantwoordelijk voor het op tijd bezorgen van de post, ook als PostNL te laat is. Oekraïne krijgt 2,75 miljard euro van het Verenigd Koninkrijk voor het versterken van het leger. Het gaat om een lening, maar Oekraïne kan bevroren Russische tegoeden gebruiken om de lening af te betalen. Zelensky sprak gisteravond met de Britse premier Starmer en sluit vanmiddag aan bij een Europese veiligheidstop in Londen. Een rechter heeft het ontslag van het hoofd van de Amerikaanse waakhond voor overheidspersoneel teruggedraaid. President Trump had hem ontslagen, maar volgens de rechter was dat illegaal. De waakhond is onafhankelijk en moet klokkenluiders binnen de overheid beschermen. In een discotheek in de binnenstad van Leeuwarden heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer was uren bezig met blussen. Er kwam veel rook vrij en mogelijk ook asbest. Er was niemand in de, in de discotheek, wel heeft een aantal mensen rook ingeademd. De Amerikaanse zanger David Johansen is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Hij zong in de jaren 70 in de New York Dolls, een van de eerste punkbands. Hij was ook bekend van de hit Hot Hot Hot. David Johansen was 75 jaar. Bij de grote muziekprijzen in het Verenigd Koninkrijk, de Brit Awards... heeft zangeres Charlie XCX vier prijzen gewonnen. Samen met Billie Eilish kreeg ze de prijs voor Song van het Jaar voor het nummer Guess. Charlie XCX won ook de Brit Awards voor beste dance act, album van het jaar en artiest van het jaar.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 There's a spell. feel no shame. The world is mine. can look what you've started my fear to what that appears. I do my best, the will is mine. Take the prize and realize. Zandvoort. De beste die ik ken.